Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In potjes en zakjes met kant-en-klare kruidenmixen zitten vaak maar heel weinig kruiden. Wat er wel in zit, veel zout, paneermeel, suiker en groenten. Volgens de Consumentenbond is het een marketing, marketingtruc van de makers. Kijk, als zij gaan zeggen van eh, dit is een mix en er zit vooral heel veel paneermeel in of vooral heel veel zout. Ja, dan zijn consumenten helemaal niet bereid om daar eh, veel geld voor neer te tellen. Dus ja, ze verhullen dat en eh, ze zeggen het is een mix met kruiden en specerijen. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein percentage. In bijvoorbeeld de gehaktmixen van Lidl en Aldi zit volgens de Consumentenbond vooral zout. En de Jumbo kruidenmix voor gehakt is voor 80% paneermeel. De bond vindt het misleidend en wil dat er strengere regels voor komen. In Denemarken zijn zes mensen opgepakt die zeer geheime informatie van inlichtingendiensten hebben gelekt. Het is niet bekendgemaakt om wat voor informatie het gaat. Volgens de Deense autoriteiten zijn de verdachten vier medewerkers van de inlichtingendiensten en twee oud-werknemers. Ze riskeren celstraffen tot 12 jaar. Willem Engel moet de Belgische viroloog Mark van Ranst 4000 euro betalen. Engel had hem voor de rechter gesleept omdat de viroloog hem een virusontkenner had genoemd op tv. De rechter vond het hooguit een belediging en vindt dat hij er ook niet zomaar een zaak over had moeten aanspannen. Van Ranst had om een schadevergoeding gevraagd en die krijgt hij dus ook. En ook vandaag is hij weer in het nieuws, de Britse premier Boris Johnson. Gisteren nog omdat er een flink feest in zijn huis zou zijn geweest op het moment dat het land in een zware lockdown zat. Vandaag is er even heel ander nieuws. Boris and Carrie Johnson have announced the birth of their second child. The baby was delivered in een hospital in London earlier Hij is weer vader geworden, de tweede met zijn huidige vrouw. Maar volgens Britse media heeft Boris Johnson nu in totaal al zeven kinderen. Het weer. In de loop van de middag kunnen er een paar buien vallen.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 He como cien millones de besos todo el día. Hasta un que me da alegría. Sabes que yo quiero hacerte cosas sucias y quemarte con estas caricias. Tu lengua en todo mi cuerpo, cuando termines te quedas por dentro. Tu lengua en todo mi cuerpo y cuando terminas te quedas por dentro.